Mark Visser met het NOS-journaal. Een groep tegenstanders van een asielzoekerscentrum in Hees heeft een gebiedsverbod verkregen. De tegenstanders hingen pamfletten op tegen de komst van een groot AZC in de Brabantse plaats. De demonstranten mogen tot en met morgenochtend niet in de dorpskern komen. Burgemeester Moorman schrijft in een brief dat de demonstranten zich niet hebben gehouden aan de noodverordening. Hoeveel verboden er zijn opgelegd kan de gemeente niet zeggen. Demonstranten melden dat het om enkele tientallen gaat. Vrouwelijke vluchtelingen in een opvangkamp in Keulen zeggen dat ze seksueel worden geïntimideerd door beveiligers. Gisteren spraken zo'n 50 vluchtelingenvrouwen daarover met de politie. Volgens de vrouwen wordt er gefilmd als ze douchen of als ze borstvoeding geven. Ook zouden sommige vrouwen met geweld worden gedwongen tot seks. In een brief zeggen de vluchtelingen dat ze moeilijk kunnen inschatten om hoeveel slachtoffers het gaat. Velen zouden te bang zijn om erover te praten. De Keulse politie onderzoekt de beschuldigingen. Bij het hoofdkantoor van Nuon in Amsterdam verdwijnen 200 banen. Eigenaar Vattenval wil de meeste handelsactiviteiten uit Amsterdam naar het kantoor in Hamburg overbrengen. Een klein deel wordt ondergebracht bij het hoofdkantoor in Stockholm. De verhuizing zal de komende twee jaar plaatsvinden. In Amsterdam blijft een kleine afdeling als ondersteuning voor de klanten. Maatregel om de handelsactiviteiten naar Hamburg over te brengen moet geld besparen. Bij twee tennispartijen vorig jaar in Nederland is mogelijk sprake van geweest van matchfixing. Staat een rapport van de Europese organisatie ESSA die speurt naar wanpraktijken bij gokken. Onduidelijk is om welke twee partijen het gaat en op welk niveau deze zijn gespeeld. Uit gegevens van ESSA blijkt dat wereldwijd 73 tenniswedstrijden als verdacht zijn aangemerkt. Mogelijk zijn spelers betaald om een partij met opzet te verliezen. Het weer in het westen regel van natte sneeuw en maximaal een graad of 4. Vanavond ook landinwaarts kans op winterse buien. Lokaal kan de sneeuw dan ook blijven liggen. En morgen periode met zon 3 tot 6 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 6 kilometer voor de randweg Dordrecht... Er staat een kapotte vrachtauto...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 De eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox derde jaargang nummer 12. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5 en de ether op 106.9 en via het internet tikt u even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We houden altijd van een pittige begin, een pittig begin en dat gaan we dus nu ook weer doen met eh, Bobby Day en daarna Jimmy Cliff. Veel plezier de komende twee uur. Robin, cause we really gonna rock up tonight. Dat was een Jimmy Cliff eh, met eh, zijn nummer Reggae Night uit 1983. En we begonnen met Bobby Day en Rockin' Robin uit 1957. En eh, aan het eind van 1957 uitgebracht. En een grote hit in 1958. De volgende komt uit uh, 1969. Kenny Rogers en de first edition. Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. your love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. take your love to town. Oh, God's sakes, turn around. Het begin van de grote carrière voor Kenny Rogers... nu nog met de eh, uh, first edition Ruby, don't take your love to town zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En dat is dan de top 40 van 18 februari 1966. Drie nieuwe binnenkomers en allemaal in de onderste regionen. Nieuw op 39, The Fortunes en This Golden Ring. eerste nieuwe binnenkomer in eh, de week van 18 eh, februari 1966. The Fortunes en This Golden Ring. Eén plaatje hoger. The Animals Inside Looking Out. Sit here lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can. Towels and balls that in me. But I don't want your sympathy, yeah. Oh, baby, oh, baby. I just need your tender loving to keep me sane in this burning oven. When my time is up. me back to work again. Pains and blisters on my mind and my hands. I'm living daily with those canvas bags. Thoughts of freedom, they're driving me wild. And I'll be happy like a new Eh, stevig nummer van The Animals Inside Looking Out. Nieuw op 38. En de hoogste nieuwe binnenkomer, ja, die staat er maar drie plaatsen boven. 35, de Beach Boys en Barbara Ann. En de hoogste nieuwe binnenkomer, dat is per saldo... De klapper van de week, Barbara Ann. Barbara Ann. Oh, looking for romance. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann. Take my hand, you got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Barbara Ann, Barbara, Barbara Ann. Ba ba ba ba Barbara Ann, ba ba ba ba ba. Barbara. Runaway Shadows, Jet Harris en Tony Meehan... die eh, kwamen elkaar tegen en besloten wat leuke plaatjes te gaan maken. En dit was er ook een van, eh, Scarlett O'Hara. Eh, dat was ooit nog eens een keer de tune van het programma van DJ Tom Mulder... van Radio 10 Gold, toen der tijd. Scarlett O'Hara uit 1963. De balans tussen ehm, pittig en stevig en wat rustiger mooie muziek... die is er vandaag niet helemaal. De mooiere muziek die heeft het het voortouw genomen. En bijvoorbeeld eh, met deze van Andrea Bocelli en Sarah Brightman... Time to Say Goodbye uit 1995. so che sei con me, con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me. jaar 1995 niet helemaal past in Matchbox... vond ik het toch eh, mooi genoeg om hem toch maar gewoon te draaien. Eh, Jet, eh, nee, Jet Harris en Tony Meehan, die hebben al lang gehad. Andrea Bocelli en Sarah Brightman en Time to Say Goodbye. Het is nu time voor de tip van Willem. En het is een nummer uit 1964, alhoewel het werd geschreven in 1962... door Melvina Reynolds. Het werd geschreven naar aanleiding van een campagne tegen kernproeven... en het heette oorspronkelijk Rain Song... The Searchers maakten het uh, What Have They Done to the Rain in 1964. Hier is de tip van Willem. Just a little rain falling all around the just a little rain. What have they done to the rain? Just a van Willem met een hele mooie What Have They Done to the Rain van The Searchers. Een van zijn favoriete groepen uit de jaren 60. Dan gaan we nu luisteren naar Rhinestone Cowboy van Glenn Campbell. En van Glenn heb ik van de week een documentaire gezien. Want met Glenn gaat het niet zo goed. Hij heeft eh, Alzheimer's en eh, dat heeft altijd zijn weerslag op eh, het functioneren van mensen die daaraan lijden. Rhinestone Cowboy uit 1975. of the game. And nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a i be alone. as we share. de categorie mooie nummers. Against All Odds. En dat was eh, Phil Collins. De volgende die is speciaal voor mijn eh, zus en mijn zwager. Blueberry Hill van Fats Domino. I found my thrill pedir 1940 en de uitvoering van uh, Fats Domino die kwam uit 1956. Er is een lijst van de eh, artiesten die dit nummer hebben opgenomen. Dat eh, mag geen verwondering wekken. Maar een bijzondere naam is daar wel bij Led Zeppelin uit 1970 op de bootleg Live on Blueberry Hill. We gaan naar 1971 naar de LP Travelger van de Bee Gees en daarop staat dit fantastische nummer How Can You Mend a Broken Heart.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 What Geschreven door Barry en Robin Gibb. En dat is het eerste nummer wat ze weer schreven... nadat ze tijdelijk even uit elkaar waren geweest. Goed, 1971, de LP Travelger. We hoorden het uh, Domino met Blueberry Hill... en ook het volgende nummer heeft hij gezongen, Jambalaya. En zo zijn er nog 10.000 andere artiesten die ook dit nummer hebben gezongen... En wij draaien de uitvoering van ehm, Joe Stafford uit 1952. cousin. Kinfolk come to see my John by the dozen. Dressed in style, go hog wild, me or my music, more music, more music, more music. waren de Trogs. I Can't Control Myself uit 1966. Een top 100 hit uit dat jaar. En dit is de laatste van het eerste uur. La Vie en Rose van Grace Jones van haar debuutalbum Portfolio. 1977. Tot het nieuws en de berichten.